Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De kustwacht zoekt op de Noordzee naar een vermist bemanningslid van een koopvaardijschip. De man werd de afgelopen middag voor het laatst aan boord gezien. Toen zijn collega's hem nergens konden vinden, sloegen ze alarm. Het schip voer ten westen van Texel en keerde om om zelf naar de man te zoeken. De kustwacht en de KNRM zoeken met reddingsboten en helikopters. Andere schepen in de omgeving hebben het verzoek gekregen goed op te letten. De zoektocht gaat door in het donker, al is dat volgens een woordvoerder wel moeilijker en intensiever. In Italië heeft de achterban van de Lega met grote meerderheid ingestemd met het regeerakkoord dat de partij heeft gesloten met de Vijfsterrenbeweging. Bij duizend stands van de Lega op pleinen en andere openbare plekken brachten 215.000 Italianen hun stem uit. Van hen stemde 91% voor. Gisteren gingen de leden van de Vijfsterrenbeweging al akkoord in een internetstemming met een meerderheid van 94 procent. Morgen maken de uiterst rechtse Lega en de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging bekend wie ze voordragen als premier van de nieuwe regering. In Emmen is de selectie van FC Emmen gehuldigd na het winnen van de play-offs... waardoor de club voor het eerst in de geschiedenis in de eredivisie gaat spelen. Op het Raadhuisplein vierden ruim 10.000 fans feest. Emme is de eerste debutant in de eredivisie in 18 jaar. Door de winst van Emme degradeert Sparta naar de Jupiler League. De andere finale in de play-offs werd gewonnen door de Graafschap... ten koste van Almere City. De spelers van de Graafschap worden de komende dag gehuldigd. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft de Europese titel veroverd. In de finale in Rotherham versloegen de jongens Italië. Net als in de kwartfinale en de halve finale won Oranje na penalties. Keeper Joey Korevaar hield de eerste drie strafschoppen van de Italianen tegen... en was daarmee opnieuw de held van de wedstrijd. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal rond 10 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook wat bewolking.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 Never in your wildest dreams. We've arrived at the place where they open the hearts and feel Oh, never in your wildest dream of love. Never in your wildest dream did it ever feel this easy. Never in your wildest dream.